Het is drie uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Een Amerikaanse rechter heeft de fusie van American Airlines en US Airways goedgekeurd. Door het samengaan van de twee bedrijven ontstaat de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Dat is nu nog het Frans-Nederlandse Air France KLM. Het samengaan van de Amerikaanse maatschappijen is nog niet definitief. moet nog goedgekeurd worden door de Amerikaanse fusiewaakhond. Maar de verwachting is dat dat na de zomer zal gebeuren. In november 2011 stond American Airlines nog aan de rand van de afgrond en vroeg faillissement aan. Een man uit Eritrea is door een rechtbank in New York veroordeeld tot negen jaar en drie maanden gevangenisstraf. Hij heeft bekend dat hij banden heeft met de Somalische terreurgroep Al-Shabaab. In juni had hij al toegegeven dat hij de groep wilde ondersteunen en dat hij militaire trainingen wilde volgen. In november 2009 was de man gearresteerd in Nigeria... waarna hij werd overgebracht naar de Verenigde Staten. De advocaat van de man vindt de straf veel te hoog... omdat zijn cliënt niets te maken heeft met de VS... en ook niets tegen Amerikanen heeft. De inzamelingsactie Samen tegen kinderkanker heeft tot nu toe ruim 3,5 miljoen euro opgebracht. Het geld is bestemd voor de bouw van het grootste kinderoncologisch ziekenhuis van Europa. Prinses Maxima Centrum in Utrecht. In totaal werden er meer dan 700.000 symbolische stenen van 5 euro per stuk verkocht. Het hoogtepunt was de uitzending afgelopen avond op Nederland 1. De actie loopt op internet nog even door, dus het bedrag kan nog oplopen. De meeste banken en hypotheekadviseurs willen niet aan de blokhypotheek. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De hypotheek moet het starters mogelijk maken om een huis te kopen... door de maandlasten lager te maken. Alleen ABN AMRO zegt op termijn een dergelijke hypotheek aan te willen bieden. Andere banken en adviseurs noemen de hypotheekvariant te ingewikkeld en te duur. Het weer 2 tot 4 graden vorst vannacht. Overdag veel bewolking, maar vooral in het westen ook af en toe zon. In het noordoosten en zuidoosten kan natte sneeuw vallen. De middagtemperatuur ligt rond 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Je hoorde de Mary Jane Girls. De Mary Jane Girls die niet zo lang bij elkaar zijn geweest. Eh, ze, hebben, ze zijn actief geweest tussen 1979 en 1987. En je hoorde van hun uit eh, het begin van de jaren 80 het nummer All Night Long. Welkom dus bij De Nacht Klinkt Anders de op Radio 1. Met in het tweede uur zoals gebruikelijk het stilstaan bij het overlijden van diverse personen. In dit geval eh, ga je in ieder geval twee nummers horen uit de amusementsmuziek van de jaren 50. Ja dat is ook interessant om te horen. Misschien is het dan niet je ding, maar het is wel op zijn minst interessant om te horen... hoe de amusementsmuziek in de jaren 50 klonk. En verder ga ik nu even terugkijken naar een film... die afgelopen zaterdagavond op de Nederlandse televisie te zien was. Een eh, muzikale documentaire in de combinatie met een roadshow. Het eh, ging om Big Easy Express. Als je het gezien hebt, dan eh, heb je kunnen genieten van country-muzikanten en aanverwante artiesten... die in een trein door Amerika reden en gedurende die treinreis... Eh, gezellig aan het musiceren waren in de trein... en bij de stops die ze maakten ook nog diverse optredens gaven. En een van de groepen die daarin te bewonderen was... dat was de Old Crow Medicine Show... coast in 17 hours. Picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh I can see my baby tonight. the cold up in New England. I was born to be a fiddler in an old time string band. My baby plays a guitar, a big banjo now. Oh, North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to up and lay. But I ain't turning back to live that old life no more. I caught a trucker out of Philly, had a nice long toke. But he's headed west from the Cumberland Gap, to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. En die dus eh, opvallend veel te zien was in die documentaire, die muziekdocumentaire... de Big Easy Express, die je afgelopen zaterdagavond op de televisie hebt kunnen zien. Je had de Old Crow Medicine Show met het nummer Wagon Wheels, de ook Medicine Show. is een band die ook heeft geleid tot het oprichten van Mumford Sons. Zoals ze dan nu klinken. Zoals de zanger van Mumford Sons zei toen ik eh, voor het eerst Old Crow hoorde. De Old Crow Medicine Show, toen was ik helemaal verloren. En toen wist ik welke muziek ik in de toekomst ging maken. En dat werd dan de muziek zoals de Mumford Sons mannen dat dan tot op de dag van vandaag maken. En binnenkort ook zullen maken als ze gaan optreden in eh, Amsterdam. Ik blijf nog even bij je, eh, bij je met die eh, film, de Big Easy Express. Want er was één liedje dat eh, regelmatig te horen was in die film. En dat gaat om het nummer This Train. Dat is al een hele oude song. Uh, dateert al van voor 1925. Maar in 1925 toen werd de eerste opname gemaakt van dat liedje. Hier is This Train. Ik laat ook een historische opname horen van de blueszanger Big Bill Broonzy. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. Don't ride nothing but the righteous and the holy. This train bound for glory. This train. This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers. This train train don't carry no gamblers, no midnight ramblers, no bar flyers. This train bound for blu This train, this train is built for speed now. This train, this train is built for speed now. This train, this train is built for speed. Fast train you ever did seen now. This train bound for glory. This this train don't carry no liars. This train. This train don't carry no liars. This train. This train don't carry no liars, no hypocrites and no bar flyers. This train bound for glory. This train. This train is solid black boy. This train. This train is solid black now. This train train is solid black. Why care you don't come back, boy? This train bound for glory. This train, this train, you don't pay no transportation on this train. This train, you don't pay no transportation on this train. This train, you don't pay no transportation. There's no Jim Crow and no discrimination on this train bound for glory train don't carry white or black boy on this train. This train don't carry white or black on this train. This train don't carry white or black. Everybody riding is treated just alike on this train. Bound for glory. This train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. Don't ride nothing but the righteous and the holy. This train bound for glory. This train, this bound for glory. This train, this train bound for glory. This train. De stem van eh, Big Bill Broonzy van een LP die in 1956 verscheen onder de titel Big Bill Broonzy Sings Folk Songs. En ik liet je luisteren naar het nummer This Train uit 56 dus. Dan even twee melodietjes die gebruikt worden in een eh, tv-commercial. En dan ga ik het nu even eh, serieus hebben over tv-commercials van supermarktketens. dat is een hele ernstige zaak. Want wat ik het eh, meest stupide vind... Eh, de meest stupide reclames van uh, supermarktketens... dat zijn die van, van Albert Heijn en van de Plusmarkt. Dan heb ik echt het idee van... jongens, jullie beschouwen je klanten toch ook als, als randenbielen inderdaad. Maar er is gelukkig één supermarktketen die het toch iets komischer heeft aangepakt. En dan worden het ineens toch leuk als eh, Jack Wouters en Cas Jansen daarin figureren. En dan gaat het om de supermarktketen C1000. En die hebben een spotje gemaakt waarin ze zich verkleed hebben als kleine kinderen. En op de achtergrond hoor je dan deze melodie. Eentje van Capelle met Na de speeltuin op 1951. En Helentje van Capelle werd begeleid door het kinderkoor De Karikieten... en het orkest zonder naam. En het was een razend populaire hit in het begin van de jaren 50. En eh, jaren later werd uh, Helentje van Capelle nog steeds achtervolgd... vanwege dat ene succes wat ze ooit gehad heeft in eh, het begin van de jaren 50. <laughs> En dat werd ze zo zat dat ze op een gegeven moment maar is geëmigreerd naar eh, Frankrijk. En zelfs daar wist men haar nog te vinden om haar verhaal te doen van dat ene succes wat ze ooit gehad heeft als zevenjarig meisje. Helentje van Capelle naar de speeltuin en zelfs in de 21ste eeuw... en daarvan het tweede decennium is de melodie weer gebruikt. Eh, de complete opname voor de meest recente spot van supermarkt eh, supermarktketen C1000... met in de hoofdrol Jack Wouters en Cas Jansen in de korte broek. Een andere tv-reclamespot waarin de muziek te horen is van Fairground Attraction. Maar er is een andere uitvoering te horen. Maar ik laat je in ieder geval wel dat perfect van Fairground Attraction horen. En dan gaat het om een eh, commercial van bierfabrikant Hertog Jan. Ah. short to play silly games. I've promised myself I won't do that again.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 maar dan slechts in een fragment van 30 seconden... als je de reclame ziet van de eh, biergigant Hertog Jan. Aandacht voor een eh, documentaire die eraan staat te komen onder de titel Sound City. Dat gaat over een platenstudio in Los Angeles... waar een hoop Amerikaanse en Engelse artiesten ook opnamen hebben gemaakt. Maar Sound City werd gesloopt. Het voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd... en de apparatuur was eh, afgeschreven. Dave Grohl zag het aankomen en die wist nog op tijd het mengpaneel te redden. Heeft dat opgekocht en dat staat nu bij hem thuis. En wie weet gaat hij daar nog leuke dingen mee doen. Wat hij wel heeft gedaan, als je het hebt over leuke dingen... dat is een eh, documentaire maken over eh, Sound City met een soundtrack daarbij. Een hele aantrekkelijke waar diverse grootheden uit de Amerikaanse en Engelse popmuziek hebben aan meegewerkt. Denk bijvoorbeeld aan Rick Springfield, Slipknot, Cheap Trick... Caius, The Black Rebel, Motorcycle Club, Audio Slave... Paul McCartney en Stevie Nicks. Die deed ook mee. En het is ook te vinden op die soundtrack. Sound City Real to Real. We don't talk much about it. It goes back so many years. All the time. call it fear. But we never allow the devil to come to the party. He said we'd never be sorry for what we'd done. nummer geworden wat je hoorde. You Can't Fix This te vinden op de soundtrack van de film Sound City Real to Real. Steve Nicks met onder andere natuurlijk eh, Dave erbij die het uh, drumwerk verzorgde. En je hoorde het nummer You Can't Fix This Steven Nix die met eh, Fleetwood Mac destijds ook in Los Angeles is geweest... Voor, eh, bij de Sound City Studio om daar het een en ander op te nemen... met de band Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac, dat eh, mag nagenoeg bekend zijn. Die zijn we bij elkaar, die gaan een reunie tournee doen. 7 oktober, dan zullen ze staan op het podium van Ziggo Dome in Amsterdam... en twee dagen later, 9 oktober... In Antwerpen, daar zal Fleetwood Mac optreden in het Sportpaleis. De sterfgevallen van afgelopen week. Ik ga je allereerst meenemen naar Brazilië... want afgelopen week werd bekend dat vorige week woensdag op 66-jarige leeftijd is overleden... de daar zeer bekende en in eigen land eh, zeer beroemde Emilio Santiago... Geboren in eh, Rio de Janeiro en hij begon in het begin van de jaren 70 met het maken van albums. Heeft er zo'n 30 ongeveer uitgebracht. in Engeland. En dit is afkomstig van zijn debuutalbum. Hier is uh, Rio, uit de Rio de Janeiro, Emilio Santiago. A Dina subiu o morro do Pinto pra me procurar. Não me encontrando foi ao morro da favela com a filha da Estela pra me perturbar. Mas eu estava lá no morro São Carlos quando ela chegou, fazendo encrenca, criando zumba dizendo que levou meu nome pra macumba. Mas a Dina subiu o morro do Pinto pra me procurar. Não me encontrando, foi ao morro da favela com a filha da Estela pra me perturbar. Mas eu estava lá no morro de São Carlos quando ela chegou. Fazendo encrenca, criando zumba, dizendo que levou meu nome pra macumba. Só porque Faz uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa. Ela pensa que a minha vida é uma beleza. Eu dou duro no baralho pra poder viver. A minha vida não é mole, não. Entra em cana toda hora sem apelação. Já ando atrasado e sem paradeiro. Sou um marginal brasileiro. tradicional brasileiro trots gezongen. Je hoorde de stem van de afgelopen, of liever gezegd vorige week woensdag overleden Braziliaanse zanger Emilio Santiago. 66 jaar werd hij en je hoorde met het liedje Dina. Afgelopen maandag overleed op 86-jarige leeftijd. Het was te zien in bijna alle media en te horen ook Herman Emmink. Die zijn radiocarrière onder andere heeft eh, gedaan... vooral bij de AVRO, maar ook bij de VARA. Daar is hij eh, in eerste instantie radioomroeper geweest. Na zijn militaire diensttijd. Maar daarnaast was zij ook zanger. Veelvuldig is toen eh, de afgelopen dagen te sprake gekomen... het liedje Tulpen uit Amsterdam. Maar hij heeft ook nog andere platen gemaakt. De zingende omroeper Herman Emmink. De schadderende lach van jou geeft mij weer nieuwe moed. Maak dat mijn getop over dit, over dat verdwijnt als ik jou weer ontmoet. Die kladderende, schadderende lach van jou is waar ik het meeste van hou. Want als je zo lacht, ach, wat doet me dat goed? Dan zie ik geluk tegemoet. Soms vraag ik mij af wat de reden is dat ik zo van je hou. Waarom ik jou nog voor geen twintig miljoen of wat ook ruilen zou. Het zijn niet je ogen, al heb ik misschien nog nooit van mijn leven iets mooiers gezien. Al ben je geen schoonheid, je hebt iets in jou, dat maakt dat ik altijd en veel van je hou. Die prachtige, schaterende lach van jou, ik ben er nieuwe moord, maar dat blijft een pilaar. Wanneer hij jou ontmoet, dan schiet er een vonk in elk hunkerend hart en sneller stroomt je bloed. Zelfs Doris D. krijgt me nooit met zich mee. Wanneer ik bij jou ben, dan ben ik tevreden. Geen vrouw is zo knap dat zij jou evenaart. Van duizendmaal meer is jouw lach me toch waard. schitterende lach van jou, iets waar ik het meeste van hou. Want als je zo lacht, ach wat doet me dat goed. Dan zie ik gelukkig een boot. Ja, ja, dat was de muziek in 1950 of in de jaren 50. De amusementsmuziek in de jaren 50. Je hoorde Herman Emmick nu eens een keer niet met het eeuwige tulp uit Amsterdam... maar met een andere plaatopname die dan weliswaar niet zo eh, succesvol was... als die tulp uit Amsterdam. Maar daarom wel zo interessant om eens een keer te horen... hoe die amusementsmuziek in de jaren 50 was. Jouw klaterende lach kon je van de zingende omroepen horen... die afgelopen maandag op 86-jarige leeftijd overleed. Ook afgelopen maandag overleed op iets hogere leeftijd werd 91 jaar oud. Eddie Doornbos. Eddie Doornbos die uh, in de jaren 40 en in de jaren 50 uh, eh, de stem was, de mannelijke stem van de groep De Millers. De Millers onder leiding van eh, Ab de Molenaar. Now, I'm a fellow with a heart of gold, and a ways of gentlemen I've been told the kind of a guy that wouldn't harm a flea But if me and a certain character met the guy that invented the cigarette, I've murdered that son of a gun in the first degree. It's not because I don't smoke myself and I don't reckon they'd harm your health. I've smoked all my life and I ain't dead yet. But nicotine slaves are all the same at a betting party or a poker game. Everything must stop while they smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Bob, Bob, Bob, and if you smoke yourself to death, tell St. Peter the Golden Gate so that you hate to make him wait. You just gotta have another cigarette. In a game of chance the other night, old Dame Fortune was doing me right. The kings and queens kept on coming round. I've played him hard, I've played him high, but my bluff didn't work, and a certain guy, he kept on raising and laying up money down. He'd raise me and I'd raise him. I sweated blood, gonna sink or swim. He finally called and didn't raise the bet. I said, Ace is full, Bell, how about you? He said, I'll tell in a minute or two, but right now I gotta have a cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, puff, puff, I need to smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate, you hate to make him wait. You just gotta have another cigarette. the other night I had a date with the little gal in 48 states, a high-bred, uptown, fancy little dame. She said she loved me, and it seemed to me that things were about like they ought to be, so hand in hand we stole down Lover's Lane. She was also far from a cake of ice. our schmoochy party was going nice, so help me, Hannah, I think I've been there yet. But I give her a kiss and a little squeeze, then she says, Eddie, excuse me, please, but right now I gotta have a cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Papa, papa, and smoke yourself to death, tell St. Peter the Golden Gate, you hate to make him wait, you just gotta have another cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Mm-hmm. Toen <laughs> was er nog geen rookverbod. Smoken uit sigaret, je hoorde de stem van Eddie Doornbos... en het koortje dat hem bijstond, dat bestond uit Pia Beck... Suzy Muller en Sanny D. Het gezelschap De Millers, onder leiding van uh, eh, Abde Molenaar. Deze opname die werd zo'n beetje eh, eind jaren 40, begin jaren 50 gemaakt. Exacte opnamedatum heb ik eh, helaas niet kunnen achterhalen... En het ging in ieder geval om Eddie Doornbos. De man die afgelopen eh, maandag op 91-jarige leeftijd is overleden... en tot op eh, zeer hoge leeftijd eh, nog actief bleef en nog te zien was... en vooral te horen op de diverse jazzfestivals. Ab, De Molenaar, De Millers en vooral Eddie Doornbos. In dit nummer hoor je het trompetspel van Derek Watkins... Afgelopen week overleed hij op 68-jarige leeftijd. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth is hij wat ehm, duidelijker aanwezig dan, dan de andere. Je hoort hem in ieder geval wel, Derek Watkins bij Adele, die het liedje Skyfall zong uit de meest recente James Bond film. En die Derek Watkins, de trompetist, die is eh, aanwezig geweest bij alle songs die gemaakt werden bij een James Bond film. Hij was sessiemuzikant, 68 jaar oud is de trompetist geworden. Sessiemuzikant en hij heeft eh, bij met de meest uiteenlopende artiesten uh, gemusiceerd. Vooral daar wat ging om plaatopname. Ik noem namen als Oasis, Robbie Williams, James Last, Leonard Bernstein... Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, José Carreras, Placido Domingo, The Beatles... Elton John, Natalie Cole, Eric Clapton en Kylie Minogue. Nou, dan heb je toch een aardige cv. <laughs> Derek Watkins, hij is dus 68 jaar geworden. De laatste overleden persoon die we herdenken, dat is Dick Richards. Dick Richards die behoorde bij een eh, schrijverscollectief die zich The Corporation noemde. En die Corporation heeft onder andere I Want You Back gecomponeerd voor uh, eh, de Jackson 5. Maar Dick Richards was ook betrokken bij het componeren van deze hele fraaie song... die door Diana Ross ooit op de plaat is gezet. En dat gebeurde in 1970. was uit de jaren 70. I'm Still Waiting, gecomponeerd, mede gecomponeerd door Deke Richards. De man die dan eh, de aanvoerder was van het songschrijverscollectief The Corporation... die onder andere The Love You Save, I Want You Back in ABC... voor de Jackson 5 op eh, hun naam hebben staan. Maar die Deke Richards die werkte dan ook mee aan het componeren van I'm Still Waiting... wat ik net heb laten horen, maar ook een andere hit voor de eh, Diana was toen ze nog met de Supremes was, namelijk Love Child... Dick Rogers, hij is eh, afgelopen week overleden en 68 jaar geworden. Tot zover dan de in memoriams van de afgelopen week. Hm. Terug naar de wereld van de levenden. En dan ga ik eventjes eh, kijken naar Bobby Womack. Van hem verscheen vorig jaar een uiterst interessant album... onder de titel eh, The Bravest Man in the Universe. Heeft hij samengemaakt met Damon Elborn... En daar komt van dat album een luxe versie van uit... met daarop nog meer aantrekkelijke tracks... waarvan It's Been A Long Night er één van is. Computer! Computer! Computer! Just before the morning light, trying to tiptoe by your side of the bed. You were warm, sheets were cold. I didn't have to be told. You just slipped in before I did. We could shout, we could fight. Do it to me Hm, de geestelijke vader van It's All Now van de Rolling Stones. Ik heb het al vaker gezegd, maar <laughs> hij heeft wel wat op zijn geweten. Je hoorde Bobby Womack, nieuw materiaal dus van hem... van zijn LP The Bravest eh, Man of the Universe. En daarvan de speciale editie die binnenkort uitkomt. Daar is dit nummer op te vinden onder de titel It's Been a Long Night. En als je gaat naar de website van Bobby Womack... dan kan je de clip van, de, van deze opname zien... Vorig vorige uur eindigde ik met een Vlaamse opname. Eentje van Jonas Winterland. Nu ook weer iets Vlaams, zo aan het eind van dit tweede uur. De nacht ging anders. De Maakbare Mens heet het liedje en je gaat luisteren naar Wigbert. Ze op vanaf de eerste dag niet zozeer door wat ze zei. Ze wilde van mannen dromen met haar belgen voor de lijf. En ze zorgde voor wat spanning, flirte vrolijk in het rond. Daar haar ster ging pijlsnel reizen, want ze is jong en blond. Begeerlijk en zeer blond.